Hoi. Waar is een hart zonder liefde? Wat is een man zonder vrouw? Wat is een park? En wat ben ik echt <laughs> zonder jou? Helemaal niets. Helemaal niets. Helemaal niets. Maar dan ook helemaal niets. Waar is mijn bank? zonder mijn centen. Wat is een Heinal zonder een pier? En wat is Miss World zonder badpak? En wat is een kroeg zonder bloed, schuim en bier? zonder sigaretje. Wat is een leraar zonder gezwam? En wat is dit feestje? Zonder een kater. Wat is ons paard?